weer. Stoot je aan dezelfde steen. Vraag jezelf om vergiffenis in de spiegel op de wc. Houd een genoeg, maar nog niets geleerd. Geef vertrouwen meer, geef vertrouwen meer. Wanneer zal ik genezen zijn? overeen.